Het is vandaag 22 december 2011. Dit is aflevering 88 van Donderslag. Hartelijk welkom eh, bij weer een goed nieuwe dag in de donderdag op Radio 501. Zo vlak voor de kerst en eh, ik ben er vandaag eh, van thee tot bier met Donderslag. En we moeten nog maar een klein stukje naar de kerst kerst op Radio 501. Ik heb vorige week al verteld dat ik eh, hier volledig ben ingebouwd in alle kerstmeuk, maar wel gezellig. Ik ga vandaag ook weer eh, wat kerstmuziek draaien, maar dat niet alleen, want straks heb ik ook op elkaar weer aan de telefoon met zijn platenkeuze. En Theo Fried is er om half drie ongeveer met een nieuwe blabla blog vanmiddag ook een nieuw recept en een nieuwe muziekagenda. En morgen wordt bekend of Mathilde Keij de top 2000 coverwedstrijd heeft gewonnen. Daar hebben we straks ook nog even aandacht voor. En ik heb haar straks eh, ook aan de telefoon. Maar nu is het tijd voor de allereerste plaats van deze donderslag. Los Lonely Boys uit Texas met Senorita. Stop right there, mama. You know that's what I want. You're my little senorita, y tú eres la más bonita. You got it going. Lonely Boys, drie Mexicaanse broers uit Texas. En dan gaan we op weg naar kerst. Oors Joors brengt ons weer helemaal op de hoogte. telefoon voor zijn tip van de sluier. We zitten vlak voor kerstmis. Eh, nog een paar dagen te gaan en dan breekt het allemaal los met eh, misschien sneeuw of wat dan ook. Eh, Rob, hartelijk welkom. Ik bel je voor een tip van de sluier. Heb jij die van voor mij? Ik, ik ben er. Ja. Heb jij een tip van de sluier voor mij? het is een Engelse groep. Een Engelse groep, ja. Die niet meer bestaat. Oh, nou ja, de Beatles? Ja, inderdaad. Oh, want die bestaan niet meer. Het is de Engelse groep. Ja, dat heb je goed geraden. Oh. Dus dan gaat het nu nog even om dat. Maar dat vertellen we dan straks. Oké, nou dan ga ik een plaatje draaien eh, van eh, het nieuwe kerstalbum van Michael Bublé. Eh, dat is een Canadees. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Die is net op de markt. En het nummer wat ik laat horen it, heet It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Nou, gezellig. Tot straks, half bier.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 Ik ben er tot bieruur en we zijn net vertrokken. Nog geen half uurtje onderweg. Eh, hier Another Day van uh, ja, de bekende Nederlander Bert Pol. take your life to finally start now Before you get the sign to go Get up on your feet and just work the plow. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. So don't wait. Eh, Bertolf. Bertolf. Eh, we gaan even iets heel anders doen. Ik heb hier een eh, cd van Natasha Atlas. En dat is muziek met een Arabische invloed. En toch terechtgekomen in het genre pop. En dit nummer van Natasha Atlas, dat heet Bat Kalim. Atlas. En dat was trouwens een remix van David Starfire. En komt van het album Mount Kaliba, dat je het maar weet. En je luistert trouwens nog steeds naar Radio 501. Dit is Donderslag. Ik ben er tot 4 uur. En we gaan nu naar Charlie Cruz en de Lost Souls, een Nederlandse band. En die heeft een album eh, gemaakt en dat heet The Last Warrior. En van het album Halfway House. just a cold sight announcing a dying attraction. You packed the whole life, took it too high. The devil's got a seat on his side. Well, by some time, and love may come. By some time, and make love sit strong. To try some honey, you ain't gone. We'll cry our tears alone. Share another piece of the action. Telephones ringing off the wall. I answer, but it's never your call. Well, a halfway house for a love so strong. Halfway tears for love gone wrong. To have some, you gotta string along. You never know unless you try. Try, baby. Kijk, zie je dat het bijna half eh, drie is. En dat betekent dat de Blabla blog er zo aan zit te komen. Maar eerst gaan we luisteren naar Jeroen Zijlstra met het boek van verwarring. Wie is de ware? Wie de slemiel? Wie is de dame? En wie het derde wiel? Wat is wijsheid? Wie is de dwaas? Ik wil nog verder, maar jij zegt helaas. gezien. Jij blijft uit beeld, ik blijf bij haar. Het boek van verwarring in één klap dicht. Voor eens en voor altijd voorbij. Voor eens en voor altijd voorbij. Voor eens en voor altijd voor eens en voor altijd uit Het boek van verwarring is dicht. De BlaBlaBlog van Theo Verriet. BlaBlaBlog.nl, 22 december 2011. Mislukkingen. Ik hoor bijna nooit meer iets over de Noord-Zuidlijn. Gaat het dus allemaal goed met de aanleg? Ik hoor ook nooit iets over de Betuwe-lijn. Betekent dat dat alles goed gaat met die lijn? Ondanks dat ik er maar zelden een trein overheen zie rijden? Over de hoge snelheidslijn heb ik al heel erg lang niks meer gelezen. Gaat het dus goed met die hoge snelheidslijn? Station Duivendrecht is jaren geleden ergens in een weiland in Zuidoost neergeplemd. Het zou een knooppunt voor alle handen lijnen moeten worden. Veel meer dan een merkwaardig groot uitgevallen metro-treinstation is het echter nooit geworden. Toch hoor je er nooit iemand over. En zo gaat het met al die grote mislukkingen. Uiteindelijk wennen we eraan en vergeten we het. De enige uitzondering? De penalty van Seedorf. Die kunnen we ons over 100 jaar nog herinneren. Eigenlijk best apart. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 dag de beste muziek. We gaan luisteren naar Felix eh, Magin, zanger-gitarist van de Mook. Hij zong in De Wereld Draait Door een nummer van Duran Duran en het is getiteld De Chauffeur. Out on the top the glides are moving. Oh, looking for a new place to try. You sit beside me, so newly charming. Sweat and dewdrops glisten fresh in your side. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy line. The droning engine throbs in time with your beating heart. Way down the lane away, living for another day the aphid swarm up in the drifting haze. Swim seagull in the sky towards that hollow western isle. My envied lady holds you fast in her gaze. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy line. The droning engine throbs in time with your beating heart. is smiling. What glass splinters lie so deep in your mind? To tear out from your eyes with a bored to stiffen brooding light. And I'll only watch you leave me further behind. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lines. The droning engine throbs in time with your beating heart. cd De Wereld Draait Door Recordings. Een dubbel cd, die was al binnen een week eh, goud. En eh, dit nummer komt ook van die dubbel cd. En het is een hele mooie cd. Echt een aanrader om eens te gaan luisteren. Ik luisterde naar Felix Magin en het nummer was van Duran Duran en het heet The Chauffeur. Uh, een hit uit de jaren 80 van Cindy Lauper. Met de Voice of Holland is dit nummer al diverse keren gecoverd. Dit is True Colors. your truth. them. You call me up because you know I'll be there and I'll see your truth. was eh, Man van de Janks. En ik vind toch wel dat ze aardig geluisterd hebben naar Don't Let, It Down, Don't Let Me Down, moet ik zeggen, van de Beatles. Paul George en Ringo, de donderslag Fab Four, de Beatles. Ze speelden vandaag Glass Onion van het White Album uit 1968 en dan wel de geremixte versie van 2009. This Radio 501, your number station. number one station. uit 2007. Paolo Nutini, Nieuwe Shoes van het album These Streets. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day to day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped. just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were two days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends, all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye bye, blues. Hey, I put some new shoes was on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No short on money, but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on, and suddenly everything is right. I said goes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, oh, short on money, but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on, and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on, and everybody's smiling. late and I don't need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes. Dat was eh, Paolo Nutini. Nu Raymond Groenewoud over de meisjes. De Radio 501. plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Je Hoofd is deze hele week tot vrijdagavond 10 uur van eh, Cirque Valentin en is getiteld All the Boys. En morgenavond om 10 uur kiezen Arwin en Johnny in hun legendarische Arwin en Johnny Show de nieuwe plaat voor je hoofd. Zij zijn er morgenavond weer van 9 tot 12 uur op Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel.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 I can't wait to see those faces. Christmas, Kerstmis op jouw radio 501. Zondag 25 december staat de deur van de Noorderkerk in Horen wagenwijd open voor een ieder die zin heeft in een onvergetelijke kerst. Vanaf 1 uur ben je van harte welkom in de kerk op het Kleine Noord in Horen. Open huis op eerste kerstdag. Met kamerata Leo Corno onder leiding van Wouter Hakhoff. Singer-songwriters Robert Mitchell en Jenno Seij. Chris James en Laurens Rij. Verteller Henk Dekker en zandtekenaar Sylvia Wiebenga. Tekenen met René van Leeuwen. En Ibo Bakker zingt tijdens het diner. De huiskamer van Horen is gratis toegankelijk. Aanschuiven bij het diner kost slechts 15 euro. 25 december, eerste kerstdag. Open huis in Horen. Een gezellig samenkomen voor groot en klein. Reanimeren kun je makkelijk leren. Let op. Zet je hand hier op de borstkas, zet je andere hand zo bovenop. Dan druk je het borstbeen tot daarin en laat het terugveren. 30 keer snel achter elkaar. Dan het hoofd op deze manier kantelen, neus dichtknijpen en twee keer beademen. Kijk, zo. Je merkt nu hoe belangrijk het is dat je zelf kunt zien hoe je moet reanimeren.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 Kerstdiner. Kerstavond. Kerstdag. De kerstgeschenk. Kerstroos. Kerstmis. Kerstfeest. Kerstmuziek. Drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio 501. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Oh, heldere hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld. Radio 501. tomorrow. Slagaflevering 88. Het is vandaag eh, Daverende Donderdag op Radio 501 en die duurt vandaag ook weer tot middernacht. Ik ben er zoals altijd eh, tot bieruur en daarin kun je nog het volgende verwachten. De donder is natuurlijk, de fabuleuze platenkeuze van Rob Ook praat ik weer even met Mathilde Keij over haar inzending voor de Top 2000 Cover Contest. En dan heb ik het over de finale met het nummer Little Greenback. Ook gaan we koken aan de hand van een nieuw recept in de rubriek Wat gaan we nu eten? En dat kun je horen om ongeveer kwart voor bier. En ik heb weer een muziekagenda. Zoals gewoonlijk eh, start ik dit uur altijd met een plaat. En die was vandaag van Solomon Burke en de Dijk. God to be with you heette dat. En ja, voordat de is: je huiskamer binnen donder doen we nog even een plaatje. Stevie Ray Vaughan, Love Me Darling. 501. Daverende donderdag. Donderdisk donderdisc is vandaag tot middernacht. Don't give up the fight van Raccoon. fight would be easy because it won't. I will remember you and all that we've been through. There's no angel that can be more angel than you. I see you every night when your star is shining bright, and I cry and I smile. I wish you were here with me. Well, I am so proud to be your father. I'm so proud to be your mom. And I am so proud to be your brother. So may this give up the fight for no reason but your own. Cause I never said the fight would be easy because it won't. I will come look for you when this life is through with this body. Before now, I still need to live. For we are not alone, and you are not alone. We're at home, loving, waiting, and so afraid. But I am so proud to be your father, so proud to be your mom, and I'll always be proud to be. So may this be your song. 24-7. Internet only. No fucking place to hide. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. 501. Echte muziek. Echte muziek. Vorige week heb ik met Mathilde Keij gesproken over de deelname aan de top 2000 coverwedstrijd waar Mathilde Keij eh, met haar versie van Little Greenback is doorgedrongen tot de finale. En ik heb er nu weer aan de telefoon. Mathilde, hartelijk welkom. Hallo, goedemiddag. Hi, leuk je weer even aan de telefoon te hebben. Ingelijks. <laughs> jij bent eh, finalist in de top 2000 kafferwedstrijd. En kun jij de luisteraars die vorige week niet hebben geluisterd... nog een keer vertellen wat dat precies inhoudt? Nou, foei toch dat jullie niet geluisterd hebben. <laughs> ja, <laughs> dat, is het eerste. Ja? zeker. En, ehm, nou, de top 2000 eh, cover contest. Ik heb eh, het nummer van George Baker gecoverd. nummer Little Green Bag. En eh, ik ben een van de vijf finalisten. En aankomende vrijdag, de 23e, dan eh, wordt bekend wie van de vijf gewonnen heeft. Oké, en waar wordt dat bekend bekendgemaakt eigenlijk? Op Radio 2, hè? Ja, op Radio 2, bij uh, knooppunt Kranenbarg. En dat is om hoe laat? ja, het is tussen 4 en 6. 4 of 7, zoiets. Ligt oh. eraan hoe lang de uitzending gaat duren. Oké, jij bent zelf daar ook in de studio aanwezig dan? Ja, het zal eh, in het eh, beeld- en geluidgebouw zijn, Hilversum. Oh ja, ja, Speelt, eh, elke band speelt nog eventjes zijn nummer. En ik hoop dat de zwevende kiezer dan nog heel eventjes op mij gaat stemmen. <laughs> ja, dat hopen we allemaal natuurlijk. Ja. Ja, ja. En voor deze wedstrijd, hè, dan heb je dus zelf je promotie moeten organiseren, had ik begrepen. Klopt, klopt. Hoe, hoe is dat allemaal verlopen afgelopen week? Nou ja, ehm, wel goed. Ehm, eh, de kranten waren wel geïnteresseerd, waren lokale hoor, lokale. Eh, in ieder geval eh, de Barneveldse krant en de Gooi Eemlander, de Gooi Eembode. En ehm, lokale televisie hier in Hilversum. Oh, dat ook? Dat ook, ja. ja. Dus ja, genoeg aandacht kan altijd nog wel wat meer natuurlijk. <laughs> ja, nou ja, je doet je best lijkt mij. Ja, dus- ik doe, ik doe mijn best. Ik doe wat in mijn macht ligt. En, eh, en als ik natuurlijk aan het optreden ben, dan, eh, dan sta ik met mijn QR-code. <laughs> dan zeg ik, wie kan scannen, kan stemmen actie. <laughs> ja, ja, ja. Dus eh, dat, dat doe ik dan. Maar de, de, wedstrijd wordt ook beoordeeld op de hoeveelheid promotie die je hebt geregeld? Of telt dat eigenlijk niet mee? Is dat alleen je eigen actie om stemmen te krijgen? Ja, ja ik heb... Ehm, ik heb geen idee. Ik denk dat het meer je eigen actie is eh, om eh, gewoon stemmen te genereren, ja. Oké, dus, dus eigenlijk de stemmen die uitgebracht worden door de luisteraars... Ja. die geven de doorslag eh, voor de uitslag straks in de finale. Ja, hoe, hoe, meer stemmen je hebt, hoe meer kans je hebt om te winnen. Of dus- stemt de vakjury ook nog? Nee, die heeft, al, die heeft zijn zegje al gedaan. Oh. Denk ik hoor, lijkt me, ja. <laughs> dat zeg ik nou wel zo leuk, maar... Eh, ja, ik, eh, zij hebben in ieder geval de eh, selectie gemaakt die wie van de vijf covers de beste is van elke cover, zeg maar. En ik geloof dat het nu toch echt wel in de handen is van de, van de luisteraar. Ja, ik hoorde dat voor ieder liedje was er een eerste plaats, een finale plaats, laat ik goed zeggen. Finale plaats en de tweede die daarna was geëindigd, die kreeg een eervolle vermelding, had ik begrepen. Ja, klopt. Ja, hè? <laughs> ja, klopt klopt als een bus. Ik was ook elke keer heel erg bang dat ik die eer <laughs> van de vermelding zou krijgen. Ja, dat zou jammer zijn, hè? Dan is het meteen afgelopen ook weer. Dan is het meteen afgelopen. Ja, heel erg fijn met zo'n eervolle vermelding, maar daar kopen we natuurlijk helemaal niks voor, hè? <laughs> Nee, nee, nee, nee. Nou, het staat als een paal boven water natuurlijk dat jij de top 2000 kaffewedstrijd wilt winnen. Ja. En daarvoor heb je natuurlijk de stemmen van de luisteraars nodig, want dat eh, begrijp ik er dus ook uit. En eh, wat wil je dat luisteraars voor je doen nu? Dit is de laatste dag geloof ik dat ze kunnen stemmen en morgen nog, hè? Eh, nee, ja, tot en met de 23 hoor, kunnen ze stemmen. Ja, oké. Okay. Gewoon nog... Is, eh, dus oh ja, nee, donderdag eh, van nu af en vrijdag, ja. <laughs> Ja, inderdaad. Ehm, dan moet de luisteraar naar www.top2000covercontest gaan. Ja, .nl hè? .nl, dat niet te vergeten. Ja. En uh, dan kunnen ze op de stemmen. Mathilde met Little Green Bag. Dus ik zou dat vooral heel erg doen. <laughs> Oké, nou het is warm aangeraden voor de, voor de luisteraars om dat even te gaan doen. Het is eigenlijk een kleine actie, een actie voor niks. Hè? Je gaat even naar het internet, je gaat naar die site toe, je klikt, je klikt en je bent klaar. Je klikt en je bent klaar, inderdaad. Ik heb, ik heb natuurlijk ook gestemd op jou, maar ik merkte dat je maar één keer kon stemmen. Daarna kan je dus niet meer op Little Greenback nog een keer stemmen. Dat is mhm. natuurlijk om vervalsing tegen te gaan. Maar ik heb wel begrepen dat je dus je stem die je al eerder uitgebracht hebt, misschien op een ander, en je zegt van nou ik wil toch op Little Greenback stemmen, dat je dus die andere stemmen ongedaan kan maken en opnieuw kan stemmen op Little Greenback. En dat kan dan alleen nog tot, eh, de drie, tot en met de 23ste. Ja, oh ja? Ja, wist je het niet dat je dat... Eh, nee, dat wist ik niet. Al wat slim zeg. Ik weet wel dat je als je dan eh, <laughs> weer eventjes... ik woon dus in Hilversum en als ik dan even naar Utrecht ga... dan kijk ik even op mijn telefoon van, of ik weer kan stemmen. En ja hoor, dan kan je weer stemmen. Oh. Dus eh, als je ergens anders bent, dus sowieso op elke computer op je werk. Hè, ga extra vroeg naar je werk en doe elke computer lekker aan. <laughs> Oh, je doet nou een oproep voor... Oh, oh, oh, oh, je fraudeert een beetje. Oh, sorry. Ik had het even niet in de gaten. Nee, volgens, nou, ja? volgens, mij, eh, volgens mij wordt het IP-adres eraan gekoppeld. En het IP-adres is per eh, locatie natuurlijk uniek. Dus daarom kan ik hier maar één keer stemmen. En als ik ergens anders kom, zoals jij nu net zegt, kan je nog een keer stemmen op een andere computer. Ja, ja. Maar, maar als iemand van de, eigenaar van die computer ook wil stemmen, dan kan het niet meer. Nee, nee Ja, of die stemmen ongedaan maken. Ja, nou, maar dat vind ik ook wel een hele slim hoor. Bedankt voor die tip. <laughs> <laughs> Oké. Nou, Mathilda, nou. Eh, hartelijk dank voor je eh, tijd dat je weer eventjes aan de telefoon was. Nou, en ik wil je heel erg bedanken en ook echt de luisteraar. En ook zelfs, ik had dan een reactie uit Brazilië. Dus eh, die wil ik ook even bedanken nog voor, eh, voor zijn eh, reactie op mijn blogje. Dus, Oké, prima. Bij deze. <laughs> nou, morgen gaan we het allemaal horen. En de uitslag is dan rond een uur of zes, denk ik, of zo. Ja, ja. Nou, ik wens je veel succes dan met de wedstrijd. En ik ga Little Greenback natuurlijk nog een keer draaien. Heel erg bedankt. Oké, <laughs> tot ziens. Joe, doeg. Tschüss. <laughs> Matilde, Mathilde Kei met Little Green Bag. En je kunt je stem uitbrengen op www.top2000covercontest.nl Nog een keer www.top2000covercontest.nl En eh, als je al toevallig gestemd hebt, dat is geen probleem. Want je kunt gewoon je stem ongedaan maken. En opnieuw stemmen op Little Green Bag. En dat allemaal tot, 23 tot en met 23 december. En dat is morgen. Dus morgen kan het allemaal nog. Dit is Paul Garrick met How Long. van Anna Turnham. Turnheim. De platenkeuze van Rob Het is inmiddels eh, half bier geworden op deze 22 december. En ja, dan heb ik Rob Ricard aan de telefoon en die gaat ontsluieren. Hallo, Hij gaf net een tip van de maar gaat nu ontsluieren wat zijn platenkeuze is van vanmiddag. Eh, welkom terug. Hartelijk. Ja, ik ben terug. Ja, dat hoor ik. Ja, hey, ehm, de platenkeuze, hè? De, de fabuleuze platenkeuze. Wat is het geworden? Nou, ik zal je dat maar vertellen dan. Ja. Dat het is dus van de Beatles. Ja, dat, die, eh, die had ik geraden in het eerste uur. En het is eigenlijk meer een soort van collectors item. Collectors item. Oh. Het is namelijk niet zo'n heel bekend... Ehm, het is niet zo'n heel eh, kwalitatief hoogstaand eh, standje. Ja maar het is wel gewoon leuk. Ja? Het is gewoon leuk. En, en, en, en, hè? en hoe kom jij eraan? Nou, ik heb eh, vroeger, ja? in, eh, in, de jaren zestig, kwamen er rond de kerst altijd flexidiscs uit van de Beatles. Oh, van die, van kartonnen plaatjes. Weet van je. die plastic eh, slappe plaatjes, speciaal voor de fans. Juist, precies. ja, inderdaad, daar heb ik er ook nog een paar van nou, eh, misschien heb je deze ook wel dan. Eh, eh, slinger hem op de tafel. Ja, dan moet ik eerst weten welke het is, want anders kan ik niet zien of, of ik nou hem heb. Christmas time is here again natuurlijk. Christmas time is here again. Christmas time is here again. Ja, die heb ik hier geloof ik. Ja, die heb ik hier. Um, zal ik die dan starten? Start hem. Oké, nou dan spreek ik je volgende keer weer. kan ik jou trouwens nog bellen met de kerst? Want jij bent met de kerst eventjes onderweg. Ja, ik, ik, eh, ik doe contact, uh, eh, contactnummers. Is goed, dan... Uh, mobiele telefoon gaat dat goed komen. Ah, oké, dan bel ik je daarop. hey, um, kondig hem even aan van de Beatles, zoals jij altijd ja, nou doet. Ja, niet, het is luisteraars in deze vlak voor kersttijd gaan we luisteren naar de Beatles met het nummer Christmas Time is Here Again van de Flexidisc uit 1967. Dankjewel, tot uh, kerst. It's about to remix, van. wat eh, muziek nog kan op een eh, klein flexi op 45 toeren in de jaren 60. Put your shoes on your other foot. En dat is Albert Collins. En die eh, heeft het erover dat als jij zijn schoenen aantrekt, dan kan je lopen zoals hij. En zo heeft hij nog een heleboel vergelijkingen. Luister naar Albert Collins. Albert Collins op zijn Fender Telecaster. Helaas loopt hij niet meer op deze aarde rond en hij zal zich wel bij de band gevoegd hebben ergens boven in de hemel waar al die andere bandleden zitten. The Rolling Stones, Have You Seen Your Mother Baby uit 1966, speciaal voor Bert. vandaag. De vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! vandaag eten we mihoen met surimi en broccoli. Een hoofdgerecht voor vier personen en de bereidingstijd is ongeveer 15 minuten. Dit recept is ingestuurd door Martin Visser uit Krimpen aan de IJssel. De volgende ingrediënten hebben we hiervoor nodig. 250 gram mihoen of rijstnoedels, 250 gram surimi sticks, 1 limoen schoongeboend, 3 eetlepels olijfolie, 1 ui fijn gehakt, 2 tenen knoflook ook fijn gehakt, 1 eetlepel verse gember en die dan ook fijn gehakt. 500 gram broccoli in kleine roosjes, 250 gram tomaten in kleine stukjes en 3 eetlepels oestersaus. Dit gaan we als volgt bereiden. Bereid de mihoen volgens de aanwijzingen op de verpakking. We snijden intussen de surimi-sticks in reepjes. We gaan de groene schil van de limoen dun raspen en we persen de vrucht uit. Verhit de olie in een wok en roerbak hierin de ui en knoflook ongeveer 2 minuten. Voeg de gember en de broccoli roosjes toe en roerbak deze 3 minuten. Als de pan te droog is, voegen we een scheutje water toe. Voeg de geraste limoenschil en stukjes tomaat toe en roerbak ze 3 minuten mee. Roer de reepjes surimi en naar smaak de oestersaus, zout, peper en limoensap door het gerecht. Schep tot slot de mihoen erdoor en laat alles goed warm worden.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 Ah, Radio 501. Is Radio 501. En voor onder het bereiden van de maaltijd is hier Jurk met alle tijd. Jij belt me elke dag en vraagt of dat wel mag. Ik lieg en zeg ik heb alle tijd. Slagagenda En ik neem aan dat je weer pen en papier bij de hand hebt. Een gloednieuwe agenda voor deze week. Eh, daar gaan we. Vanavond 22 december speelt Gare du in de Effenaar in Eindhoven. Aanvang half acht. En ook vanavond speelt Tim Knol in Tivoli in Utrecht. Aanvang kwart over acht. Op 23 april 2012 geeft Broek Fraser een concert in de Melkweg in Amsterdam. Op 21 januari zijn de Hills of Harlems te zien in de boerderij in Zoetermeer. Touché Amoré geeft op 22 maart een concert in Tivoli, Utrecht. Kitty, Daisy en Louis zijn op 20 februari te zien in Tivoli. Sir Randall met het Inspiration Orchestra eh, treedt op op 4 januari in de Melkweg de Max aanvang 8 uur. Op 6 januari treedt Wenen op in Schouwburg het Park in samenwerking met Manifesto. De zaal is open om half negen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 22 december. En als je agendatips hebt voor de periode na 29 december, mail die informatie naar rvd501.accessforall.nl.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 Eh, daar vandaan gaan mijn collega's verder met de daverende donderdag tot middernacht, oftewel spokenuur. Je bent te bereiken op e-mailadres rvd501.accessforall.nl. Je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Hives onder de naam RVD501. En Radio 501 is ook te vinden op Facebook, Twitter en Hives. En als je e-mail wilt sturen naar Radio 501, stuur het dan naar studio.radio501.nl. nu weer tijd voor de dankpraat. Rob bedankt voor je fabuleuze platenkeuze. Theo Verriet bedankt voor je BlaBla-blog. En misschien moet je de mislukkingen van 2012 ook maar gaan bijhouden. Dat is wel leuk voor volgend jaar aan het eind. Mijn redactieteam Hein, Anna, Fred en Jan ook bedankt. En niet te vergeten het Radio 501 team bedankt. En jullie thuis bedankt voor het luisteren. En ik ben de volgende week weer met een nieuwe donderslag. Dezelfde tijd, dezelfde dag, dezelfde zender, Radio 501. En dan sluit ik weer af met een Hork Jantje. Hork Jan stond in het gat van de grote kerstkalkoen te loeren. Hij verbaasde zich over de grote holle ruimte die gevuld moest worden. Met purschuim was het zo gepiept. Ja, Hork Jan is een klusjesman. Dat was hem weer, tot de volgende keer. Oh ja, eh, bijna vergeten, op eh, de kerstdagen ben ik te horen met Café Chantal en een kerstprogramma. En kijk eventjes op de website voor het programma overzicht.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 Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde! Godverdomme, we moeten de mensen wel denken! Kerstmis op jouw radio. tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 501. Kerstmis op jouw radio 501. Ben jij een fashion victim of maak jij fashion victims? Door een bondkraag te dragen veroorzaak je ernstig dierenleed. Konijntjes worden hun hele leven opgesloten in veel te kleine kooitjes... met hun tere voedseltjes op pijnlijk draadgaas. Nooit kunnen deze dieren graven, spelen of springen. Denk na. Kijk op bondvoordieren.nl Zondag 25 december staat de deur van de Noorderkerk in Horen wagenwijd open... voor een ieder die zin heeft in een onvergetelijke kerst. Vanaf 1 uur ben je van harte welkom in de kerk op het Kleine Noord in Horen... Open huis op eerste kerstdag. Met kamerata Leo Corno onder leiding van Wouter Hakhoff. Singer-songwriters Robert Mitchell en Jeno Seij. Chris James en Laurens Rij. Verteller Henk Dekker en zandtekenaar Sylvia Wiebenga. Tekenen met René van Leeuwen. En Ibo Bakker zingt tijdens het diner. De huiskamer van Horen is gratis toegankelijk. Aanschuiven bij het diner kost slechts 15 euro. 25 december, eerste kerstdag. Open huis in Horen. Een gezellig samenkomen voor groot en klein. Vandaag in ons restaurant foie gras. Extra grote porties, want de ganzen kregen het voer letterlijk door de strot geduwd. Wat? Foie gras? Van ganzen die onder dwang zijn vet gemest.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 Kerstmis. Kerstfeest. Kerstmuziek. Drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio 501. Dit is de Daverende Donderdag op radio 501. that neon flashing. Man, they got it all there. If you're looking for some action, they got the crap game at the Black Cat, strip tease at the Dude There's always something going down in old Cowtown on a Saturday night. You better watch your back, boy. You better cover your bets. The further down that road you go, the rougher it's gonna get. kiss. Blood was on the ground. You better forget everything you see, even if it's murder in the first degree. Out on the Jacksboro High. geen succes. Je hebt de charme van een nachtclubdanseres. Je praat snel en je drinkt te vlug. Die korte rokjes en die tato op je rug. Ze had van mij toch heel iets anders verwacht. Gelukkig was mijn moeder niet bij ons vannacht. Vannacht. Het was een spel zonder grenzen. Vannacht. Wat kan een man zich beter wensen? Vannacht jij 100% vrouw. Lieve hemel, ik hou van jou. Nee, mijn moeder mag je niet, ze vindt je verkeerd. Een vrouw zonder manieren heb je daarvoor doorgeleerd. Dat vorige meisje van de harmonie, dat is een type waar ze veel meer in ziet. Ze had van mij toch heel iets anders verwacht ons Vannacht, het was een spel zonder grenzen. Vannacht, het kan een man zich beter wensen. Vannacht, jij honderd 100% vrouw. Lieve hemel, ik hou van jou. Nou, mijn vader mag je ook niet al althans, dat zegt mijn ma. Maar waarom staat mijn vader jou dan altijd na? Hij vindt je geen dame, maar dat is een smoes. Want zijn ogen blijven haken aan de knoopjes van je blouse. Hij krijgt een kleur wanneer je naar hem lacht. Gelukkig was mijn papa niet bij ons vannacht. Vannacht. Het was een spel zonder grenzen. Vannacht. Wat kan een man zich beter wensen? Vannacht. Dan zijn honderdduizend procent vrouw van jou. Laat ze maar praten, zij krijgen mij niet tot last. Ze krijgen mij niet gek, ze krijgen mij niet op de kast. Voor huisje, boompje, beestje is het mij nog te vroeg. Ik weet wat ik heb en dat is meer dan genoeg. Je bent mooi, je bent slim, je bent sexy en zacht. Gelukkig was mijn vader niet bij ons vannacht. Vannacht, oh. Nou, het was een spel zonder grenzen. Vanaf. Wat kan een man zich beter wensen? Vanaf. Mm, honderdduizend kilo vrouwen. Vanaf. lieve hemel, ik hou van jou. Vanaf. Het was een spel zonder grenzen. Vanaf. Wat kan een man zich beter wensen? Vanaf. Een man zo'n prachtig, royaal, geschapen vrouw. lieve hemel, ik hou van jou. Oh, het was een spel zonder grenzen. Vana, Oh, wat kan een man zich beter wensen. Vana, Dan zo'n... Oh. Vanaf. Godverdomme, ik hou van jou.